Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. De politie Maastricht heeft zes mannen aangehouden... die worden verdacht van brandstichting en verzekeringsfraude. De mannen zouden de afgelopen jaren voor de KIK ongeveer 40 branden hebben gesticht... onder meer in gebouwen, auto's en campers. Van de branden maakten ze filmpjes en foto's die aan sommige media werden verkocht. De politie denkt dat sommige branden in opdracht zijn gesticht om de verzekering op te lichten. De zes konden worden opgespoord nadat bleek dat steeds dezelfde mensen bij een brand stonden te kijken... nog voordat de hulpdiensten er waren. Het aantal aanvallen van piraten is het afgelopen half jaar meer dan verdubbeld. Wereldwijd werden er 240 schepen aangevallen. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 114. Blijkt uit een rapport van het Internationale Maritieme Bureau. Vooral in de buurt van Somalië waren de piraten actief. De laatste tijd neemt dat weer af. Komt door de inzet van marineschepen en de zware moessonregens. De piraten hebben hun werkterrein verlegd naar het zuidelijk deel van de Rode Zee en het kustgebied van Oman. In Oostenrijk zijn 25 mensen gewond geraakt bij een blikseminslag op een voetbalveld. De gewonden zijn voetballers en toeschouwers. Op het veld in de plaats Leoben werd gisteravond een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Rond 7 uur sloeg de bliksem in bij een van de doelpalen. Daarna begon het heel hard te regenen, waardoor het een tijdje duurde voordat hulpverleners het voetbalveld hadden bereikt. Voor zover bekend is geen van de gewonden in levensgevaar. Het weerperiode met zon en vooral in de noorden kans op een regen- of onweersbui.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 Can't breathe, there's too many. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. I'll be here in full subordination. I'll be devoted to your will. Once and for all, love is only pain disguised as a kiss. So make me feel it now. Let's get on with this. And that's not ever.